met het NOS-journaal. Rip voor de uiteenlopende meningen over het vluchtelingenvraagstuk. Als mensen zich daar zorgen over maken, zijn ze geen racisten, zegt hij in één Vandaag. En ik begrijp die zorgen en daarom zie ik het ook als mijn taak om daar met mijn collega's wat aan te doen. Rutte geeft toe dat de aantallen asielzoekers die zich in Nederland melden snel zijn opgelopen, maar hij wil geen maximum aantal noemen of een grens aangeven, zoals VVD-fractievoorzitter Zeilstra gisteren deed. Volgens Zeilstra heeft Nederland de grens bijna bereikt. Er staan voor dinsdag weer operaties gepland in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Dan is het hele ziekenhuis weer in bedrijf. Alle technische voorzieningen zijn inmiddels weer opgestart en nog niet alles is getest. De polyklinieken waren alweer open. Het ziekenhuis moest anderhalve week geleden alle patiënten evacueren. Na een breuk in een waterleiding werden vanwege wateroverlast veel voorzieningen in het ziekenhuis stilgelegd. Zorgverzekeraars moeten bekendmaken wat ze aan ziekenhuizen betalen voor een bepaalde handeling. Dat zegt de bestuursvoorzitter van de mededingingsautoriteit ACM in NRC. Hij wil dat patiënten de tarieven met elkaar kunnen vergelijken, omdat zij door het eigen risico zelf ook voor een deel van de kosten opdraaien. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars houden de tarieven geheim. Zij zeggen dat dat bedrijfsgevoelige informatie is. In het Davis Cup duel tussen Nederland en Zwitserland om een plaats in de wereldgroep heeft Jesse Houta Galung weinig in te brengen gehad tegen Roger Federer. De nummer 2 van de wereld won met 6-3, 6-4 en 6-3. De Zwitsers staan nu op een 2-0 voorsprong nadat Timo de Bakker vanmiddag had verloren van Stan Wawrinka. Het weer, Lokaal nog een bui. In het zuiden is er kans op wat onweer. Vannacht droog met in het oosten kans op mist. Morgen vallen er ook nog een paar buien en dan is het 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Gooimeer en Muiden 5 kilometer file. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afriet Everdingen en Knopendel 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. De ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Oost richting Almere. Voor Knoop Watergraasmeer staat 7 kilometer file.